Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaakt storm Henk schade en overlast. Zo zijn in Zeeland bomen omgewaaid en op wegen terechtgekomen. In Zaandam is de gevel van een houten gebouw losgewaaid. En in Bergen op Zoom waaiden pannen van het dak. Ook het OV heeft last van storm Henk. In Amsterdam rijden sommige trams en bussen niet. Het KNMI heeft voor het Waddengebied, Friesland, Noord-Holland en het IJsselmeergebied code oranje afgegeven wegens zeer zware windstoten. Die waarschuwing geldt tot twee uur vannacht. In de rest van het land geldt code geel. De Libanese premier Najib Mikati noemt de aanval op het vermoedelijke Hamas-kantoor in Beirut een nieuwe Israëlische misdaad. Bij de aanval kwamen vier mensen om. Onder hen is een van de oprichters van de militaire tak van Hamas. Zowel Hamas als Hezbollah bevestigt zijn dood. Bij het verstrekken van miljoenen subsidies aan het bedrijf DuPont bij Dordrecht... de voorloper van Moers, speelde milieu geen rol. Dat blijkt uit archiefstukken die vandaag zijn vrijgegeven. Het ministerie vond zaken als werkgelegenheid begin jaren 80 belangrijker. Omwonenden van de fabriek deden vorig jaar aangifte tegen de directie van Moers. Ze houden het bedrijf verantwoordelijk voor vervuiling met PFAS. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard treedt af. Claudine Gay zou niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme. Daarnaast werd ze onder meer beticht van plagiaat bij het schrijven van meerdere academische papers. Inmiddels is duidelijk dat Gay in meerdere gevallen te weinig bronnen had vermeld. Het weer staat een vrij krachtige zuidwestenwind. Aan zee is die stormachtig.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 Storm. u hoort het, hè? Denk nou, ik begin vanavond maar eens heel toepasselijk. Kom met de deuren in huis vallen. The Doors, Riders on the Storm. waarschuwingen voor code oranje luisteraars. Kracht bijgezet door Jim Morrison en zijn Doors. Riders on the storm Riders on the storm Into this house we're born dog without a bone, an actor out on loan, riders on the storm. herinner me nog zo goed dat wij eh, in de jaren 80 hier in de Haltestraat in Zandvoort... bij de Bastille uh, ditzelfde nummer eh, van de doorspeelde Riders on a Storm... dat de hele Haltestraat met parapluutjes, want het was ook slecht weer. Het stormde niet, maar het was wel zeer regenachtig weer. Maar de hele Haltestraat stond stijf van de mensen... allemaal te luisteren toen naar de Ruud Jansen Band... met onder andere de Riders on the Storm. Ah, en dit is ook zo mooi, luisteraars. Dit is zo mooi. er maar één die zo mooi zingen kan. Als het om Jessie gaat. Roberta Fleck. Jessie, come home. There's a hole in the bed where we live. the blue wat mij betreft. Roberta Flack, Jessie. Jessine heeft het ook gezongen. Ook mooi. Maar ja, dit vind ik toch... Eh, is voor mij eh, nog... Eh, heeft even meer body. Body en soul. En als ik aan body denk, dan denk ik ook aan de body van Mary. Ik weet niet of u Mary nog kent. Nou, ik ken Mary wel. Het is geen paard. Dat was een hele lieve dame. En ik droomde nog wel eens van, luisteraars... dat ik in de arms of Mary lig. Sutherland Brothers and Quiver. Lying in the Arms of Mary. ja, je weet het natuurlijk allemaal niet. Maar het was echt een gevoel van oeh. Sutherland Brothers in Clifford, Lying in the Arms of Mary. Ik heb nog tot 12 uur. We got all night. Nee, ik blijf niet na 12 uur, maar ik ben er morgenochtend weer. Dan ga ik de week doorzagen. En dan allemaal gouden, hits en misschien ook wel een conferentie leuk tussendoor. of us lonely, longing for shelter from all that we see. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars, so far away. We've got tonight. got tonight, babe. Why don't you stay? Deep in my soul, I've been so lonely. Who needs tomorrow? Let's make it last. Let's find a way. Turn out the light. Come take my hand now. We've got tonight, babe. de mensen die eh, hem niet hebben herkend... is wat Bob Seger met We Got Tonight. Wat een stem die man, hè? Fantastisch. Geldt natuurlijk ook voor onze eigen Elton John met Daniel. Daniel. The minute you're gone ben ik helemaal van streek. Nou, wie kan dat mooier tot uiting brengen, luisteraars... dan onze eigen oude... nou ja, ik moet niet eigen zeggen, want hij komt uit Engeland... het United Kingdom. En, maar hij scoort al zo lang hits. Hij is al zo lang populair. Dat dateert echt uit de jaren 60. Misschien wel eind 50. Ik weet niet meer precies wanneer de eerste hit van hem kwam waren dat nou de jongens of was dat nou eh, Dancing Shoes? Ik weet het niet meer, maar dit was ook een prachtig nummer. Een grote hit. The minute you're gone, I cry. The minute you're gone, I die. Before you walk out of sight. I'm like a child all alone at night. stare into emptiness. I'm filled with such loneliness. The world goes from right to wrong the minute you're gone. The minute you're gone, I see how lonely a man I'd be, my life would be oh so blue if I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. if I couldn't be with you. The minute you're gone, I pray. The minute you're gone, I say, please don't stay away too long. The minute you're gone. ja, dat geloven een hoop dames, eh, vrouwen, die geloven dat niet. Dat mannen ook heel eenzaam en heel eh, emotioneel kunnen worden als ze alleen zijn. Ja, dat hoor je maar weer van Cliff Richard. Dat zong je al in de, in de jaren zestig, luisteraars. The minute you're gone, dan ben ik helemaal, helemaal van streek. Dan wil ik naar huis. Homeward bound wil ik dan I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm. On a tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was home. staying home when my love lies waiting silently for me. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Ooh. And each town looks the same to me The movies and the factories And every stranger's face I see Reminds me that I long to be Homeward bound I wish I was Homeward bound Home Where my thoughts are sleeping, home Where my music's playing home Where my love lies waiting silent sing my songs again. I'll play the game and pretend. Mm-hmm. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness in harmony. I need someone to comfort me. Homeward oh, bound, I wish I was. Where my thoughts escaping home Where my music's playing home Where my love lies waiting silently for me Silently for me Yeah. We kennen natuurlijk Paul Simon, maar Paul Simon werd dit keer eh, bijgestaan door James Taylor en George Harrison... die samen Homeward Bound zongen. Ja, het nummer wat altijd nog in trek is bij heel eh, wat luisteraars... en heel wat eh, muziekliefhebbers... is het nummer wat zo mooi Close Harmony laat horen. Dan heb ik het over de Tremolo's met Silence is Golden. People follow like sheep, even though there is no way. zwijgen is goud, maar dat geldt niet als ik iemand aan de telefoon heb natuurlijk. Dan is zwijgen niet goud. nou, goedenavond. Goedenavond zo. <laughs> ja, ik moest even wachten. Ja. <laughs> Hey, jij, jij hebt een wat minder eh, eh, leuke kersttijd achter de rug, hè? Want, jij, eh, Ja, ja, ja. Ach, ja. Het, moest op een gegeven moment gebeuren. Volgens mij heb ik het al een keer ook in de uitzending dat ik bij was, hebben we het er een keer over gehad. Ja, maar de, luisteraars willen natuurlijk weten, wat moest er dan gebeuren? Ja, de, de knietjes wilden, tenminste, nou één knietje was al vernieuwd, maar de andere knie wilde al ook nog niet meer. Dus daar moest even een operatie aan eh, te pas komen. Ja. en die viel nou net vlak voor de kerst uit. Ja. En, en dan, eh, ja, daarna moet je dan eh, revalideren. Dus ik ging naar mijn, waar mijn vrijwilligerswerk is, bij het Huis in Haarlem. Ja. En ja, daar moest, moest ik dan eventjes even bij komen. Kerst en oud en nieuw. En voor, Niet thuis. Er zijn waarschijnlijk ook een hoop luisteraars die op dit moment luisteren... die ongetwijfeld met eenzelfde probleem te maken hebben of krijgen omdat ja, het is een beetje een, een kwaal eh, die eh, rondgaat als het gaat om artrose in de gewrichten. Want Precies. Dat is het, hè, toch? Ja. Nou ja, het, je krijgt op een gegeven moment eh, natuurlijk eh, je knieën eh, tussen, je, tussen transformerende dingen in je lichaam zitten Toen kraakbeen. Mhm. En dat kraakbeen, dat kan op een gegeven moment, ja, gaat dat weg, dat, dat, dat slijt en dergelijke. En dan krijg je natuurlijk bot op bot. En dat is het pijnlijke. Dat geeft... Ja, en dat valt op artrose volgens mij, valt daar natuurlijk in die naam daaronder. Ja, hoe is het nu? Dus nou, dat gaat redelijk. Ja, het is net 12 eh, eh, december eh, ben ik onder het mes gegaan. Dus, maar dat contract met PSV, gaat het door? Of is dat... Ja, dat, dat, nou, dat wordt even uitgesteld. Hoor. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Maar, maar ik heb ook al aanbiedingen gekregen van andere clubs hoor. Dus Feyenoord en noem maar op. Zo, eh. ja, hey, oh, kijk. Nou. Ajax, Ajax, heb ik afgeslagen. denk, dat, eh, dat wordt niks. Nee, nee, nee. nee dat, komt, dat die, kan, nog... die, kan ik, die kan ik ook niet meer redden. Die zijn alleen nog maar populair onder de schoonmaakmiddelen. Hè? Ajax. Ja, ja, precies. Oeh, nou, dan moet je nog even wat andere... Uh, ja, ja, persil, persil is ook goed. Persil. ja. <laughs> Hey, hey, eh, jij mag natuurlijk een plaat aanvragen. ja, om, even een beetje bij te komen van al die... nou, heb je nog een hoop pijn of valt het mee nu? Nou ja, het valt nu wel... Eh, ja, ik, krijg wat minder medicijnen. Eh, eerst uh, eh, had ik een twee keer oxycodon. Maar dat is er alweer wat afgegaan. En ook een ontstekingsremmer. Wat een moeilijke naam allemaal. Ja, het lijkt nu... Ja, goed, dat is... Het, het, is een, ja, een opium eigenlijk. Ja, doop. Uh, ja, zeg even maar toe. Ja, daarom moet ik daar nou nog maar afwachten of ik word in die voetbalwedstrijd. Ja, ja, precies. Ja, snap, ik, snap het helemaal. Ja, nou ja, in ieder geval eh, namens alle luisteraars en mijzelf natuurlijk eh, veel beterschap. Eh, moet je lang ja, revalideren. Dank je. Eh, nou, ik eh, ga volgende week eh, ga ik naar huis. Volgende week mag ik naar huis. Maar ja, dat blijft nog steeds revalideren. En dat is daar nou toch vier tot zes maanden voor, voordat je echt helemaal weer bovenman bent. Ja, ja, Dus na twee maanden ongeveer hoop ik dan dat ik weer auto mag rijden. En dan kom ik nu natuurlijk wel eventjes, als je het goed vindt, een keer even, even naar de Even buurt, ja leuk. En kom even buurten. Even buurten, ja. Hey, moet je al die tijd wel met hulpmiddelen lopen, met cursus? krukken of met, met een rollator? Of, of? Ja, krukken. Eh, en en eh, binnen huis doe ik het dan eh, straks met een rollator. En ook als ik even boodschappen natuurlijk moet doen, ja. dan pak ik ook de rollator. Dus dan wordt het rugzakje om en dan met de rollator naar de, de supermarkt toe. En de boodschapjes doen. als het even niet gaat, dan kan ik ook natuurlijk wel even een van de buren even vragen of ja. kunnen helpen. Ja. Hey Orno, uh, ik moet natuurlijk het nummer wat jij, wat ik nog niet weet wat je aan gaat oh, vragen, moet, ik op, moet, ik op, moet ik opzoeken. Dus, dus ja. dat wordt dan... Nou, wel een beetje een toepasselijk eh, nummer eigenlijk doen. ik hoop tenminste, dus vanaf volgende week maandag naar huis te gaan. Dus ik wou eigenlijk Sailing Home van Piet Veerman. <laughs> Lijkt me wel toepasselijk. Oh, maar Piet... <laughs> Ome oh, Piet. <laughs> Dat je die zo meteen kan draaien. Ome oh, Piet, ome Piet uh, dat, dat, jij het vraagt, dat weet hij niet. Nee, weet hij niet. Eh, dat weet hij niet, oma Piet. <laughs> oma Piet heeft nog maar één long, wist je dat? Oh ja, nee, nee, nee. Nee, nee, nee serieus, dat, oh. die is... Eh, dat kan, je kan beter dan een knieoperatie moeten ondergaan dan wat hij. Want hij had eh, ja, die vreselijke ziekte onder zich. En, en, maar ze hebben die, long, die long waar dat in zat. Die hebben ze kunnen Ja, dus hij leeft nog steeds. En eh, ik weet niet of hij nog optreedt en nog zingt hoor. Dat denk ik niet meer eigenlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Maar dat ook wel een... Het zal niet echt eh, lekker gaan. Een fenomenale stem hè? Ja, ja. Zegt, nou ja, de palingsound, hè, dat hebben ze allemaal. Door paling eten, wordt er gezegd. Nog even, de titel, eh, nog even de titel van het nummer, wat, wat had ik weer? Sailing, Sailing Home. Ah ja, met, met, met, met, het bootje. Met het bootje. Ja, precies, met het bootje. Ik zou het nou niet doen, want zou het nou niet doen. Ik zou het nou niet doen, want het stormt een beetje. Nee, nee, het is nu echt eh, wind, windkracht 7 hoorde ik. Ja, ja, ja. Ik merk er hier weinig van, maar eh, ik hoor wel eh, links en rechts van, nou, het, het is bar en boos. bar en boos. Met de regen. Ja, je begon al met riders zonder storm. Ja, precies, precies. hey, Onno, nou nogmaals beterschap en ik ga hem opzoeken voor je. we gaan direct met z'n allen het zeilbootje in en dan zeilen we naar huis. Met Piet, Veerman. En dan genieten we ook eerst even van She van Charles Aznavour. Oké. Als jij het goed, als jij het goed ziet. Hoi. Tot kijken. Jojo. Hoi hoi. Hoi hoi. Groetjes aan allemaal eh, die luisteren. Hoi hoi.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 she Charles Navour met She. Ik ga zo eh, Piet Veerman eh, eh, draaien voor Onno. Maar om technische redenen, Onno, ik moet eventjes wat, wat technisch regelen... om dat nummer zo erin te gooien. Dus moet me maar even vergeven. We gaan eerst nog even luisteren naar Shelby Lynn. How can I be sure? suddenly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I, whenever I am away from you, I want to die. Cause you know I want to stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me. Flying too high, don't confuse me. Touch me, but don't take me down. Whenever I whenever I am away from you, my alibi is telling me that I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity, oh yeah. I can't seem to find somebody good as wonderful baby as you. How can I be sure? I really, really wanna know. You know where I can be found. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure? I'll be sure. with you. Shelby Lynn, en u kent het natuurlijk allemaal van Dusty Springfield. Maar u heeft zojuist kunnen waarnemen, luisteraars, als u goed geluisterd heeft... dat dit nummer slechts werd eh, zeg maar aangekleed met alleen maar een gitaartje. Zij heeft met haar stem een dermate eh, ja, warm geluid... dat je er nauwelijks instrumenten eh, bij nodig hebt. En dat simpele gitaartje maakt het toch tot een prachtig nummer is het überhaupt natuurlijk. Want ook Dusty Springfield had daar enorm succes mee. How can I be sure? Nou, en ik ben er helemaal zeker van dat we nu in de zeilboot stappen. nou, we gaan eh, met Piet Veerman op weg naar huis.